en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. Zangeres Caro Emerald is de winnaar van de popprijs 2010. De jury was lovend over haar knap gemaakte herkenbare muziek. Emerald is bekend van hits als A Night Like This en Dead Man. De popprijs is voor de artiest die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek in een jaar. Het weer is zwaar bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt af en toe de zon.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 Er zijn al ruim 270 lichamen geborgen. De reddings- en bergingsactie in Brazilië is de grootste uit de geschiedenis van het land. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zoeken naar slachtoffers van een natuurramp. Morgen begint een week van rouw. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd vanwege bedreigingen. Het Openbaar Ministerie spreekt van nieuwe ontwikkelingen, maar wil niet zeggen wat die zijn. Vorige maand zat de burgemeester ondergetoken. De bedreigingen hebben te maken met het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Het is onbekend of Jacobs zijn taken ook nu heeft overgedragen. Een man die gewond raakte bij de schietpartij bij een politieke bijeenkomst in het Amerikaanse Tucson is zelf gearresteerd. Hij zou een politicus van de Tea Party beweging hebben bedreigd. Tijdens een discussie over de schietpartij stond de man op, maakte een foto van de politicus en riep je bent dood. Bij de schietpartij vorige week was parlementariër Gabriel Giffords het doelwit. In Amsterdam is vandaag een manifestatie waarbij links Nederland op zoek gaat naar alternatieven voor het beleid van het kabinet. Volgens de PvdA, die de manifestatie organiseert, maken veel mensen zich zorgen over de economie en de manier waarop we met elkaar samenleven. De partij wil de krachten.